en het ontwikkelt zich nu volgens Ban tot een dodenkamp. In Jarmouk zitten zo'n 16.000 mensen, onder wie 3500 kinderen. Volgens Ban worden ze als menselijk schild gebruikt. Hoeveel mensen er zijn omgebracht is onduidelijk. Volgens de VN-chef moet er een eind komen aan de gevechten en moet er humanitaire hulp beschikbaar komen. Hij zei verder dat de wereld niet kan toekijken hoe zich een massaslachting voltrekt. Een baggerschip heeft afgelopen avond dieselolie gelekt in de rivier de Lingen bij Leerdam. De politie raadt daarom alle activiteiten op en rond het water af. Op het water tussen Gellicum en Leerdam ligt een dieselspoor van een paar kilometer. De diesel is intussen ingedampt en de stroming van de Lingen is stilgelegd. Ook zijn zijtakken van de rivier afgesloten. Volgens de gemeente Lingenwaal is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Voetballer Dirk Kuyt keert terug bij zijn oude club Feyenoord. De 34-jarige aanvaller speelde van 2003 tot 2006 ook in Rotterdam. Tot de zomer komt hij nog uit voor het Turkse Fenerbahçe. Kuyt tekent voor één jaar in Rotterdam, maar in de Telegraaf zegt hij dat het zijn intentie is om nog vijf jaar het shirt van Feyenoord te dragen. Kensington en Dotan zijn de grote winnaars geworden tijdens de uitreiking van de 3FM Awards. Ze wonnen er beide twee. Chef Special kreeg in Utrecht de prijs voor beste band. Beste zangeres was voor de vijfde keer op rij Ilse de Lange. De Zeeuwse band Raccoon kreeg een 3FM Award voor beste popartiest. Het weer op de meeste plaatsen is het helder. Vannacht kan in het noorden weer nevel of mist ontstaan. Overdag wordt het zonnig, er is dan wel veel hoge sluierbewolking.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 En wat vannacht de bluesnacht. Welkom terug en eh, wij gaan weer verder. stranger. Where you look like one to me. With your drunken eyes and drunken lies, tell me who you're supposed to be. When you shine, you shine. Ain't nobody gonna steal your light. No. You say you wanna do better. Well, I guess that's another. The Soul of John Black with eh, A Better Babe. Eh, het is niet zo'n heel bekend nummer, maar ja. Eh, om een nummer bekend te maken moet hij er eerst onbekend zijn, zeg ik altijd. Ja. nou, de telefoon doet het inmiddels ook weer. de muziek doet het weer. Tenminste, niet de muziek die ik bedoeld heb. Maar goed, we hebben een alternatief natuurlijk. Alternatief. Nee, dat is wat anders. En voorlopig is de blues hier het wapen van Zandveld, Zandvoort. <laughs> Nou, we maken er het beste weer van en eh, met elkaar lukt dat, eh, lukt dat wel. Ik ga eventjes door met een, eh, met een paar nummertjes. Ik zal ze even non-stop draaien, want dan kan ik achter de scherm nog eventjes het een en ander doen hier natuurlijk. Bitterballen en dat soort dingen. Geniet ervan. felt nothing but pain. change, my little darling. I'll find someone to love me like they should do. Hurricane root, Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het zijn toch eh, wel de nummertjes waarvan je zegt van nou, nou, nou, nou. Helemaal goed. We gaan verder met uh, eh, Mr. Bluebee Nature. En, eh, het nummer heet Love Me All Hide. by Nature. Ook een band die je niet eh, dagelijks op de radio hoort, maar dat hoeft ook niet. Het blijft ook eh, speciaal hè, met nummer eh, Love Me All Night. de volgende is Kid Dynamite met Please Leave. Maar dat geldt niet voor jullie natuurlijk. Ik ben blij dat je er bent. love there no more. You know what? There's one thing I want you to do though. Just get them bags over there and head for the door. All I wanna hear say. Nou, daar sta je dan met je plastic tasje in. Uh, eh, hè? gemakkelijke dame natuurlijk. <laughs> je luistert naar de bluesnacht van ZFM. Zandvoort. Het geluid van, hè? I had enough so true. And now, uh, what shall I do? I will drink my cup of coffee. And I will tidy up my little room. I will listen when my best friend your face today. But it was a trick of mine, and I know it's not you. And so, all I can do is to drink my cup of coffee. And that you tidy up my little room. And I should listen, oh, where my best friends The Blues. Eh, yes, dat is hem. Gaan we verder met uh, om vijf half drie, zeg ik. Vijf over half drie bijna. Met Lucky Lloyd en eh, Home Alone Again. Lloyd. En eh, je luistert, eh, zoals ik al eerder zei, naar de bluesnacht van ZFM. Nou, ik geloof dat er een, eh, een wondertje geschied is. Want we hebben met z'n allen gezocht, want de server was weg. En nou ja, uiteindelijk hebben we de server toch gevonden. En ja, we kunnen toch weer verder gaan met de bestaande playlist die, die we voor ogen hadden. Dus... Hier is een, eh, een, een, een nummer, dat vind ik eh, persoonlijk... Eh, ja, het is, het is blues, het is, het, is, geen hoogstaande blues. Ach, wat zeg ik nou het allemaal? Je luistert zelf maar. Maar onderbreek ik eh, dit soort nummers niet, maar eh, ik zie een, eh, een, goede vriend die zegt van ik ga, ik ga slapen en ik heb er even genoeg van. <laughs> Holger, ehm, heel veel groeten naar Zandvoort. Fijn dat je geluisterd hebt en wij gaan elkaar weer spreken. Goedenacht. ja, ja, ja, ja, daar krijg je het er koud van. Stevie Ray Vaughan en uh, eh, Little Wing. Je kent het natuurlijk van Jimi Hendrix. Maar eh, ja, we hebben, we hebben ook andere versies natuurlijk, hè. We gaan eens eventjes eh, terug, een stukje terug in de tijd met Bessie Smit. Uit de tijd dat ik wat minder grijs was. In Blues. Betty Smith en uh, weer terug uh, naar wat anders. Roy Gallagher, Going to My Hometown. I made a mistake, I moved much too far. And now I know what the lonesome blues are. I'm getting lonesome, I'm getting blue. I need someone to talk to. I'm getting lonesome. I'm getting blue. Let me tell you where I'm going to. Go to My Hometown, Roy Gallagher. En eh, ja, we gaan van een ene live eh, zaaltje naar het andere live zaaltje. ik kwam erachter dat ze boven ook nog aan het spelen waren. Dus uh, gaan we daar ook nog eventjes naartoe. Je luistert naar de Bluesnacht van ZFM. Het this one is definitely the last one, you know. Ja, niet voor ons hoor. Voor de klok van drie uur misschien. Still in love with you. and a sadness never ceases. Woman, still. doodzonde om dit nummer te onderbreken. Maar we lopen eh, richting het nieuws, dus eh, ja, wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Dilemma, dilemma, dilemma. Hoezo? Nou, dilemma.